Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Australische stad Melbourne geldt vanaf vanavond een avondklok. Van 8 uur s avonds tot 5 uur s ochtends mogen mensen hun huis niet uit... om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat mag dan alleen om medische redenen of om te werken. Daarnaast mogen inwoners van Melbourne niet verder dan 5 kilometer van hun huis verwijderd zijn. Een bezoekje aan de supermarkt wordt beperkt tot één keer per dag. De maatregelen gelden voor tenminste zes weken. In de deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt... kwamen er de afgelopen dag 671 besmettingsgevallen bij. Een Brits parlementslid en oud-minister is opgepakt op verdenking van verkrachting... meldt de krant The Sunday Times. Volgens een voormalig parlementair medewerker is zij door de man misbruikt... toen ze een relatie hadden. De man zou hebben gedwongen tot seks... Het is niet bekendgemaakt om welke Britse oud-minister het gaat... alleen dat het een man van in de 50 is. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. In Middelburg heeft de politie een waarschuwingsschot gelost... bij een huisfeest van een groep jongeren. Er was een melding binnengekomen dat mensen op het feest wapens bij zich hadden. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Een van de verdachten werkte niet mee aan de arrestatie. Toen heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond. En de politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een evenement in Apeldoorn... waar onderling te weinig afstand zou zijn gehouden. Op het zogeheten terrasfestival kwamen naar schatting enkele honderden mensen af. Ze werden allemaal naar huis gestuurd. Het festival zou het hele weekend zijn, maar de gemeente heeft laten weten... dat de geplande activiteiten van vandaag niet doorgaan. Het weer. Vandaag breekt de zon geregeld door... maar er kan verspreid over het land ook een bui ontstaan. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ligt de temperatuur iets lager en vallen smiddags buien. Dinsdag is het fris, daarna loopt de temperatuur snel op. Vanaf donderdag kan het weer 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.